you. Thank you.

Amen. dames en heren doen voor onze vrienden van vandaag die hier vanavond zijn. En dat zijn er heel wat. Een liedje van alle jarige mensen, bovendien. Eh, dat is uh, dat geschreven in de reizen. Het gaat ook echt om onze eigen verjaardag. Zag onze naast kan je Christophe lezen. En het heet La Diversaire.